Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Maar er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de marechaussee zijn de passagiers van het verdachte toestel inmiddels van boord gehaald. Een deel van de luchthaven is wel afgezet. En getuigen zeggen dat de toegangswegen naar Schiphol ook extra worden bewaakt. Ziekenhuizen denken erover om niet iedereen meer binnen te laten. Sommige familieleden van coronapatiënten gedragen zich zo agressief dat het voor het personeel eigenlijk niet meer te doen is. Dat zegt Ernst Kuipers van de ziekenhuizen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die weigeren beschermende kleding te dragen. En op het moment dat ze daar dan door een verpleegkundige op aangesproken worden, terwijl je al in je nachtdienst zit en je het hartstikke druk of je avonddienst of wat anders, dat ze dan uitgescholden worden. Ook in verpleeghuizen krijgen medewerkers te maken met agressie. De politie heeft twee mannen uit Harderwijk opgepakt van 21 en 24 omdat hun auto chockvol illegaal vuurwerk lag. 200 nitraten en 60 cobra's hadden ze bij zich. In de kelderbox onder hun huis lagen ook nog 640 nitraten. In de EU moeten de komende jaren 3 miljoen laadpalen voor elektrische auto's komen. In Nederland staan er nu 60.000. Ons land is daarmee koploper in Europa. Onderaan bungelt Slovenië. Daar zijn maar een paar honderd laadpalen. De middelbare scholieren in de Gelderse plaatsen Aalten en Dingsbelo kregen in de klas deze vraag. Wie zou er wel 10 euro per uur willen verdienen? De scholieren kregen les over drugscriminaliteit. Voor ons is het belangrijk dat die bewustwording van jongeren wordt vergroot. Dat dit ook mogelijk is, dat ze geronseld worden voor die criminele activiteiten. Het was bedoeld als waarschuwing, want drugsbazen ronselen vaak jongeren om pakketjes af te leveren. Deze leerlingen hebben er veel van opgestoken. Heel interessant. Want sommige dingen weet je niet dat het echt is. Ik heb ook heel veel nieuwe dingen erbij geleerd. Zoals? Ja, het witwassen en dat er ook heel veel geweld bij eh, in geval komt. En je krijgt het weer nog. Het is nog altijd mistig op veel plekken. En dat is vanavond en vannacht ook nog zo. Het kan ook nog een graadje vriezen. Morgen wat meer zon dan vandaag, maar nog wel koud. Maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 YouTube gaat video's verwijderen die kijkers misleiden... over de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het gaat om beelden die suggereren dat er fraude is gepleegd... of dat er fouten zijn gemaakt die de uitslag beïnvloeden. Verzekeraar Conservatrix, die gisteren failliet werd verklaard... heeft in augustus steun gevraagd bij minister Hoekstra. Die steun kwam er niet omdat volgens Hoekstra geen rol is weggelegd voor het ministerie... als een verzekeraar in de problemen komt. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero.